het NOS nieuws van 6 uur. Net wel met het NOS journaal. De postbodes van TNT gaan vanaf 11 uur vanavond drie dagen staken. De leden van Avacabo bij TNT hebben het jongste bod van de werkgever verworpen... om 300 mensen minder te ontslaan dan de geplande 3000. De bonden zijn onderling verdeeld over de staking. De op één na grootste bond, BVPP, vindt staken zinloos. De oprichter van Wikileaks, Julian Assange, zal zich verzetten tegen uitlevering aan Zweden. Dat heeft hij gezegd bij zijn voorgeleiding voor een rechter in Londen. Assange werd vanochtend gearresteerd nadat hij zich op een politiebureau had gemeld. Zweden wil zijn uitlevering in verband met een verkrachtingszaak. Assange zegt dat hij onschuldig is en dat er politieke motieven zitten achter zijn arrestatie. Wikileaks ligt onder vuur omdat de site grote aantallen Amerikaanse documenten openbaar maakt. De Tweede Kamer wil dat er verplicht etiketten komen op halalvlees. Op die manier moet worden voorkomen dat mensen vlees kopen van onverdoofd geslachte dieren zonder dat ze dat weten. Een motie daarover van de PVV is aangenomen. Alleen CDA, SP en SGP stemden tegen. Staatssecretaris Bleker vindt etikettering van vlees vooral een Europese aangelegenheid en wacht eerst voorstellen af van de Europese Commissie. De Tweede Kamer vindt dat in elke trein een wc moet zijn. Een motie daarover van de SP is aangenomen met alleen de regeringspartijen VVD en CDA tegen. In de nieuwe sprinters zitten geen wc's, omdat treinreizigers op korte afstanden daar vaak toch geen gebruik van maken. Onder meer FNV-bondgenoten vindt een wc noodzakelijk, ook voor het personeel. Het OM heeft 18 jaar cel geëist tegen Henk F., die terecht staat in de zaak Andrea Luten. Hij heeft bekend dat hij 17 jaar geleden het meisje van 15 heeft verkracht en gedood in de bossen van Drenthe. Henk F. kon vorig jaar met behulp van DNA-techniek worden opgepakt. Het weer in Limburg en op de Wadden mogelijk wat sneeuw.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 Somebody maybe never told me. Cause this heart's been aching way too long. Well, this heart's been aching too long. Maybe I'm a little naive. Maybe it's the boy in me. Cause when I'm in your arms, the feeling that I have, Baby, won't you come back to me? should have told me broken heart don't last long. Somebody maybe left some words out. Cause this heart's been aching way too long. This heart's been aching kissing in your stand. Nederland is hij niet zo heel erg bekend, deze Shannon Lyon. Maar in Engeland is hij razend populair. Naïef, zo heet dit nummer wat afkomstig is van de cd Wandered. Het is een eh, nummer wat eh, door hem zelf geschreven is, zoals overigens heel de cd. Luisteraars, welkom bij deze uitzending van hier Nog één of twee uur lang gevarieerde muziek vanaf die zilveren schijfjes. Keep Walking, zo heet de cd die zij heeft uitgebracht deze. Emily Maguire. the light and see the light, and she goes dancing in the rain. And you know how it goes yellow, red, green, red, and yellow. And you know something's got to change. And there'll be better days and wetter days, red lighter days. You pray there's nothing wrong. Cause she'll just uitgebracht in, eh, in Amerika, maar het wordt hier in Nederland door Bertus een kleine platenmaatschappij, gedistribueerd voor Nederland. En dit, dit is Mark Buxman, die eh, afkomstig is uit eh, Amerika en via Bertes hier eh, wat muziek ge, ja, gedistribueerd heeft gekregen. En dit is dan weer Ierse muziek. Tim O'Brien en G. Clark, zij hebben het geschreven. John Riley came from Galway Town in the years of the Irish hunger. And he sailed away to America when the country was much younger. The place was strange, work was scarce, and all he knew was farming. So he followed his other Irish friends, took a job in the US Army. Had friends calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. Now they march down Texas way to the banks of the Rio Grande, and they build a fort on the banks of off to Tonto Santiane. They were treated bad and paid worse, and then the fighting started. And the more they fought, less they thought of the damned old US Army. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. When the church bells rang on Sunday morn, they said their souls shiver. Saw senoritas washing their hair on the far side of the river. Then John Riley and 200 more Irish mercenaries. They cast their lot, right or not, south of the Rio Grande. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. the San Patricios, Till the Yankee soldiers beat them down at the Battle of Churubusco. And fifteen men were whipped like mules, and the chicks they were hot iron branded. Made to dig the graves of fifty more, whom a hanging fate had handed. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. Somewhere he sits and he drinks alone in the bar in the Veracruz. And he wonders if it matters much if you win or if you lose. And I'm a man who can't go home, I'm a vagabond, says he. I'm a victim of some wanderlust and divided loyalty. Adventure calls and some men run, and this is their sad story. How some get drunk on the demon rum, and some get drunk on glory. liefhebber bent van dit soort eh, eerste muziek... ga dan eens naar je favoriete platenzaak en vraag naar de cd Seven Evenings van Chantella. IJzer en wijn, ja dat gaat niet helemaal goed samen hoor. Want als je een klein stukje ijzer in wijn gooit... dan verandert het al heel snel in azijn. Boy with a coin, zo heet dit eh, cd'tje. En nu ook de titeltrek daarvan. passou. bones, driving down the road alone. Eh, ja, die daarvoor zat, die hoef ik eigenlijk helemaal niet aan te kondigen. Hè? Maar je kunt het soms toch niet laten. Hè? Tears in Heaven van eh, Eric Clapton. Het is een nummer wat ik eh, van de week nog hoorde ergens op de radio. En toen dacht ik bij mezelf van ja, dat kan ik beslist nog wel eens een keer draaien.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 En eh, nummer 5 is in de maak. Als je op haar site kijkt, dan kun je al zien dat je hem al kunt bestellen, die cd. Waarop onder andere meespelen Willie Nelson, Ryan Adams en Herbie Hancock. Misschien zijn het allemaal wel van die, ja, hoe, hoe moet ik dat nou zeggen? Compilatie cd met allemaal nummers die ze alles ooit heeft opgenomen. Zo'n soort best-of cd van die Nora Jones Maar dan met vrienden. Let me down Christian en de Saturn Cadic. Zo noemen ze zichzelf, deze formatie van vier personen daar in Amerika. Het zijn ook een beetje Gothic personen. En 90 Proof Lullabies, zo is de titel van hun cd. Candy Staten. singer-songwriter, ook weer uit Amerika. Laat zich beïnvloeden door alles wat er om haar heen gebeurt, zegt ze in een interview. En dat heeft ze ook teruggevonden in His Hands. There were a lot of things in his touch. Sometimes the slightest whisper. it could hurt so much. I could feel him coming nearer, his little noises and such. Then my man would lay his Touch me in a way eh, that a man should. Bring me to passions mm, that only he could. Answer some earthly need whenever, whenever he would. would lay his head that beautiful man. And Lord, I will bless his path. We were both just wounded children. Ooh, and a love. Thank God it didn't last. There's a lot of things, Lord, in your touch. Sometimes your slightest whisper moves me so much. forgiveness. Oh, the whole world and such. When my Lord, my Lord lay your hands hand on me. Ooh, mm, mmm, when my God. beetje gospel, hè? Candy Stanton, His Hands. En dit is Graham Lyle. Tears will leave no stain. Time will ease the pain. For every light that fades, something beautiful remains. stars and dust between heaven and all that surrounds us. We are travelers here, spirits passing through, and the love. the rain. She's footprints from the sand. There's one day. love you. Something Beautiful Remains. Oftewel, er zal altijd wel iets moois achterblijven van wat er ook gebeurt in de wereld. De formatie One Day International. Zij hebben het over een kleine dood, Little Death. inside this love jezelf van... nou, dat is toch muziek die ik niet vaak hoor in het programma Muziek Nou, dat klopt. Ik heb eh, even geleden weer een aantal cd's gekregen... van een eh, favoriete presentator, van een favoriete, van een bevriend presentator uit, uh, uit Hilversum. Die zei tegen mij van, ik heb weer een aantal cd's dubbel. Is dat iets voor jou? En natuurlijk zeg ik dan geen nee. Diana Kurtz, Love Gets in the Way. I've made one eye on the door. And I've left good rooms with nothing to say. I wanted to love them, but love got in the way. Yeah, I wanted to love them, but love gets in. Get in the Way. 2002 kwam deze cd uit van eh, deze dame, Diana Kurtz. En Satisfied, dat is de titel van die cd. Als u eh, in geïnteresseerd bent eh, om naar uw favoriete platenzaak te gaan... en eens te kijken voor deze cd. En als u daar dan toch bent, kunt u misschien ook wel eens kijken... voor de cd van Amos Lee, de cd Colors. En als u er een keer stem hoort, piano en orgel... dan weet u dat dat bespeeld wordt door Nora Jones. Yesterday I got lost in the surf. Mother's Day parade. Go, color Zoals een eh, gitarist een eigen geluid kan hebben, heeft ook uh, Nora Jones een eigen geluid als ze de piano bespeelt. En als u het hebt over instrumenten, of u bent zelf instrumentalist en u let op de kwaliteit van de muzikant, luister anders naar The Union Station samen met Alison Krause en Let Me Touch You There for a While. as you shed a lonesome tear. Now you're in a wonderland. I wonder what you're doing here. The flame no longer flickers. You're feeling just like a fool. keep staring into your liquor, wondering what to do. I don't hardly know you, but i willing to show you. I know a way to make you smile. Let me touch you for whiskey when it should be wine. You keep looking into that mirror. But to me, you're looking really fine.